Trouwen strooien. Nu jij dat doet goed. gaat jubileren. Voel ik me als baas verplicht, dit muzikaal gedicht hier te creëren. 25 jaar mijn dop, zet ik je af en op voor vele mensen. Maar mijn dank is kolossaal en voor deze volle zaal mijn beste wensen. Blijf nog lang mijn schedel sieren tot ik krijg een kale kop. Jij hebt recht op feest te vieren, je hebt vrij af, dus zetten op strootje, strootje op de planken heb ik mijn succes aan jou te danken, want jij bent het is dus in orde, toch mijn handelsmerk geworden. Zonder jou kan ik niet spelen, lief en lief zullen we delen, ik hoor bij jou en jij bij mij de hoed en lauwbandij. Strootje, strootje, nee niet vrienden, we zullen samen ons brood verdienen. Niemand zal ooit aan jou merken dat die rand nat is van het werken. Jij weet hoe ik sta te zweten als mijn tekst soms was vergeten. Maar jij hield me reuze goed, de tekst zat in mijn hoed. Strootje, strootje, blijf toch leven, jij kunt nog veel vreugde geven. En als ik ook eens zal sterven, zal een strootje rond gaan zwerven. En dan word je achterdochtig. En dan word je slap en vochtig. Want dan denk je vol van aan onze glorie.